Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat een beetje meer risico nemen. Dat heeft premier Rutte net op de persconferentie gezegd. Het kabinet ziet dat het ons allemaal zwaar valt, maar tegelijkertijd stijgen de coronacijfers weer. Daarom komt er nu tijd om een beetje meer risico te nemen, zegt Rutte. Op zijn Hollands gezegd, het moet wel vol te houden zijn. Daarom denken we nu in een fase te komen waarin we bereid moeten zijn een klein beetje meer risico te nemen. Weliswaar beperkt en wel overwogen, maar met de Britse variant in het achterhoofd wel degelijk een risico. Zo gaan middelbare scholen en mbo's deels weer open. Mogen mensen met een contactberoep, behalve sekswerkers, weer aan de slag. En mag iedereen tot en met 26 jaar weer buitensporten in teamverband. En koopjesjagers kunnen weer door de kledingrekken struinen... en met een lading broeken en jurken naar het pashok. Want vanaf volgende week woensdag kun je winkelen op afspraak. Dat heeft premier Rutte net gezegd op de persconferentie. Klanten moeten zich wel vier uur van tevoren aanmelden. Per verdieping mogen maximaal twee klanten tegelijk naar binnen. Hoe vaak dat kan is aan de winkelier, maar maximaal zes keer per uur, dus in timeslots van minimaal 10 minuten. Uiteraard geldt de mondkapjesplicht en de anderhalve meter. Vooral voor de kleinere winkelier leidt dit hopelijk weer tot iets meer lucht. Al is het voor de grote winkelketens niet genoeg. Daarom is het kabinet met grote winkelketens in gesprek over wat voor steun zij nodig hebben. En dan is er ook nog ander nieuws. Bij een ongeluk in Koevoorde zijn twee jonge meisjes om het leven gekomen toen ze werden aangereden. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de twee op een skelter zaten. De politie onderzoekt de zaak. In het Noord-Hollandse Hoorn lopen de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen niet helemaal lekker. Daar zijn bijna 1500 stempassen verkeerd bezorgd en kregen ook mensen die inmiddels zijn overleden een brief op de mat. De gemeente heeft inmiddels sorry gezegd. Het weer nog, een rustig avondje met minder wind. Het wordt vannacht niet kouder dan 9 graden. Morgen weer een zachte winterdag met iets meer zon en 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat alleen nog file op de A1 Amersfoort Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is er 10 minuten. De oorzaak is een ongeluk op de A10 bij de afrit Watergraafsmeer. En daar zijn twee rijstroken dicht.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 morning, good morning. Sell it, Good morning, my darling, you. Een heel goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het programma vandaag samengesteld en presenteer het. Wat heb ik voor u? Een heerlijke lijst met... Ehm, ja, met veel afwisselende muziek. Een eh, aantal live nummers. We kunnen helaas nog steeds geen live concerten luisteren, Dus dan maar via de radio. En eh, geniet vooral. Het eerste nummer wat ik klaar heb liggen is van Enrico Rava. Enrico Rava is een eh, Italiaanse trompetist. Hij is geboren in 1939. Heeft al een lange carrière als trompetspeler op zitten. Maar ook als ehm, componist. Hij heeft meer dan 90 albums gemaakt waarvan 25 eh, als, eh, als leider. Hij wordt eh, op dit album vergezeld door Paolo Vresu, Stefano Bolani en zo Pietro Paoli en Roberto Calto. Het nummer heet Blue in Green en het komt natuurlijk van een tribute voor Miles Davis. Enrico Ravo plays Miles Davis met Blue in Green. Thank you. U heeft geluisterd naar Enrico Rava met Blue in Green... opgenomen op het Montreux Jazz Festival in 2001. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van eh, de Italiaanse band Dr. 3 Tree. Moet ik natuurlijk zeggen gewoon. Het komt van hun album Blue uit 2007. U hoort Danilo Rea op piano, Enzo Pietropoli opnieuw, maar nu op bas... en Fabrizio Zvera op drums. Gaat u luisteren naar Team from To Kill a Mockingbird. Kill Mockingbird van hun album Blue uit 2007. We gaan verder met Julie London. Julie London, ook wel ehm, bekend om zogenaamd de meest sensuele stem uit de geschiedenis van de jazz. Zij was een ehm, Amerikaanse ehm, actrice. Daar is ze mee begonnen in haar carrière. Vele films gemaakt. Totdat zij een gelegenheidsoptreden gaf in een jazzclub en opgemerkt is. En daarna heeft zij ook nog vele jazzalbums gemaakt. Ze was verlegen en introvert en heeft niet veel interviews gegeven... en daarom misschien ook wat minder bekend. Maar ze heeft een aantal eh, hele mooie albums gemaakt. En van haar debuutalbum, Julie is Her Name, ga ik twee nummers draaien. Het eerste nummer heet Cry Me a River... en het tweede nummer heet Blue Moon, Julie London. cry cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head while you never shed a tear. that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove 啊。 without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own. Julie London met Crimea River. Dat was trouwens de eerste vertolking, ehm, dus de originele vertolking van het nummer geschreven door Arthur Hamilton. Wat daarna natuurlijk door vele andere artiesten vertolkt is. En daarna Blue Moon. Ik ga verder met Earl Coleman. Is een, ook een zanger. En ehm, deze zanger heeft onder andere gewerkt met Shirley Scott en Don Byers. Hij heeft een aantal eh, albums als leider gemaakt, waaronder Earl Coleman Returns. Naast Earl Coleman, Art Farmer op trompet, Hank Jones op piano... Wendell Marshall op bas en Wilbert Hogan op drums. Social Call van Earl Coleman. Happen to pass your doorway give you a buzz, that's all. Cause lately I've thought lots about you, so I thought I'd make a social call. Do you recall the old days? We used to have a ball. It's not that I'm lonesome without you. I just thought I'd make a social call. I'd lie and say things are just swell. But to tell the truth, I haven't been too well. If I should try to kiss you promise that you won't stop. Then maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call. Ulkomen met Social Call. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Joe Henderson. Het komt van zijn album Black Narcissus uit 1976. Hij uh, wordt hierop vergezeld door talloze artiesten. Ik heb een nummer uitgekozen dat heet Good Morning Heartache. Het is verreweg het beste nummer van dit album. En daarop wordt eh, Joe Henderson op Noorsax, vergezeld door Joaquin Koen op piano... David Friesen op bas en Jack de Jonet op drums. Good Morning Heartache. Joe Henderson met Good Morning Heartache. Ik ga verder met eh, opnieuw een saxofonist, een Amerikaanse saxofonist, Noah Preminger. Hij heeft een eh, aantal albums gemaakt en van zijn album uit 2018, Genuity, heb ik uitgekozen My Blues for You. Dit album wordt hij eh, vergezeld door de trompetist Jason Palmer en op bas Kim Kes. Dus geen piano op dit album. En... Um, nog meer uh, vermeldigenswaard is dat alle nummers originele nummers zijn... geschreven door Noah Preminger. My Blues For You. Mm-hmm. was Noah Preminger met My Blues For You. Ik ga verder met een live nummer. Chet Baker. Hij kwam in eh, eh, Europa verschillende keren. De eerste keer in 1955. Hij was al een grote naam eh, in Amerika. En dus werd zijn komst vergezeld met hoge verwachtingen... door de Europese publieken. Zijn Europese tour begon in Nederland met twee concerten. En hij werd erop vergezeld door de pianist Dick Zwartziek. Gedurende deze tournee gingen ze van Duitsland, Zwitserland naar Frankrijk. En in Parijs stierf Dick Zwartzik van een overdosis aan heroïne. Hij was 24 jaar oud geworden. En zijn uh, vroege vertrek was een eh, tragedie in die tijd voor de jazzwereld. Dus elk stukje muziek eh, waar Dick Zwartzik heeft opgetreden... Is, is een soort van schat geworden. Ook dit concert. Het is opgenomen in Amsterdam in het Concertgebouw in september september 1955. Gaat u luisteren naar Chad Baker Quartet met eh, Dick Zwartzik. En het nummer heet What Not For Me. writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool, the fall. sun also like a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss. met Dick Zwartzik, But Not For Me... live opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam in 1955. Ik ben al toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur... en dat is van Johnny Hodges. De trompetist, die, eh, sorry, de saxofonist natuurlijk... die heel lang bij eh, Duke Ellington Orkest heeft gespeeld... en in de laatste tien jaar een aantal albums eh, als leider heeft opgenomen. Op dit album speelt hij samen met Billy Strayhorn en een aantal bekende Artiesten van het Duke Ellington Orkest zoals Cat Anderson en Shorty Baker. Gaat u luisteren naar Girls from Joe en daarna Jeeps Blues. En dat laatste nummer komt natuurlijk na het nieuws van 11 uur.